ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In een portiekflat in Den Haag is een explosie geweest. Er is nog niks bekend over slachtoffers. Er komt rook uit het gebouw aan de Hengelo-laan. En een deel van de voorgevel is volledig zwart geblakerd. De brandweer had kort voor die explosie een bericht gekregen over een gaslucht. Een dakdekker moet twee jaar de cel in omdat hij zwaar vuurwerk liet ontploffen... in de tuin van een andere dakdekker in Den Bosch, met wie hij ruzie had. Toen de Cobra ontplofte, raakte de schuifpui beschadigd. Het gebeurde vorig jaar. Er waren toen vaker aanslagen en brandstichtingen in Den Bosch. En werd er in de media zelfs gesproken over een dakdekkersoorlog. Maar met die veroordeling van vandaag komt daar waarschijnlijk geen einde aan... vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Ondertussen gaan de aanslagen in de dakdekkerswereld in Den Bosch gewoon door. Eerder deze week nog op een woning van een familielid van dakdekker. Er zijn nog meer verdachten in beeld in heel die dakdekkersoorlog, maar die zitten niet vast. Hun rol wordt nog onderzocht. En rapper Cho gaat een super bijzonder weekend tegemoet. Want hij geeft morgen zijn allergrootste optreden ooit in de Ziggo Dome. En voor hem is het een droom die uitkomt. Want Cho komt daar uit de buurt. Ja, want mijn love voor je baby, no limits. Het is mijn hart en die praat, no gimmicks. En ik heb... Ik ben hier geboren, getogen. En uh, ja, om dan uh, letterlijk uh, om de hoek in het mooie Siggelgebouw dan zo'n concert te mogen geven. Ja, dat is... Ehm, ja, dat is gewoon crazy. Ja, zijn fans vertellen aan AT5 dat ze niet kunnen wachten. Hij komt hier vandaan. Dat vind ik eigenlijk best wel bijzonder. Ik kan gewoon niet wachten om die liederen met mijn vriendin daar zo luid daar in, oh, wat is het ook alweer? Psychodome te zingen. En ja, we hebben het echt de hele week over. We hebben onze spullen besteld, dus we zijn er helemaal klaar voor. Hij mag echt trots zijn. En ik weet zeker dat het bomvol zal zijn en dat het een geweldige show zal zijn.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 Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen de knooppunten de Nieuwe Meer en Badhoevedorp 2 kilometer file. De vertraging is 20 minuten, er is daar een ongeluk gebeurd. Op de A10, de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotenvaart...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 De Estse minister van Defensie noemt de actie ongekend brutaal. EU-buitenlandcoördinator Callas spreekt van een extreem gevaarlijke provocatie. Wie uit de gevangenis ontsnapt moet volgens het kabinet vier jaar cel krijgen. Nu is ontsnappen niet strafbaar, net zo min als het saboteren van een enkelband. En daarop moet één jaar cel komen te staan, wil het kabinet. Femke Bol heeft voor de tweede keer op rij de wereldtitel veroverd op de 400 meter horde. Ze liep de afstand in Tokio in 51 seconden en 54 honderdste.